4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De verdachte van een zedenzaak in Alem heeft op de eerste dag van de rechtszaak... alles bekend wat hem ten laste wordt gelegd. De man van 46 wordt verdacht van ontucht met acht meisjes. Met andere meisjes heeft hij kinderporno gemaakt. Bij hem thuis zijn 34.000 afbeeldingen gevonden die daarmee te maken hebben. Het misbruik vond bij de man thuis plaats tijdens logeerpartijtjes... De verdachte woont al jaren in Adem en was actief bij de lokale activiteitenclub voor kinderen van de basisschool en de hockeyclub in Zaltbommel. Strafrechtenadvocaten dreigen met een staking. In januari willen ze twee weken lang geen piketmeldingen meer aannemen. Dat zijn de zaken waarbij verdachten een advocaat krijgen toegewezen... omdat ze die zelf niet kunnen betalen. advocaten klagen er al langer over dat de vergoedingen... voor gesubsidieerde rechtsbijstand te laag zijn. Zo'n 200 woningcorporaties hebben hun aanslag van de Belastingdienst gepubliceerd op sociale media. Ze willen zo protesteren tegen de verhuurdersheffing die in 2013 werd ingevoerd. De corporaties moeten bij elkaar zo'n 1,7 miljard euro betalen. Volgens hen kan dat geld beter gebruikt worden om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, panden te verduurzamen of de huurprijzen op peil te houden. Het OM heeft vijf jaar cel geëist tegen drie mannen... voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De drie Marokkaans-Nederlandse mannen spraken onder meer over een aanslag... op het Turkse consulaat in Rotterdam. Hun gesprek werd afgeluisterd door de AIVD. En ook bleek dat ze deelnamen aan een chatgroep... waarin ze het hadden over de gewapende strijd... en mogelijke doelen voor aanslagen. Het weer op bewolkt en op veel plaatsen regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen droog. In het oosten en zuidoosten houdt de regen nog langer aan. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een stevige zuidwestenwind.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 Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoudendorp bijna een kwartier. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid 5 minuten vertraging en 10 minuten extra voor de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.